uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De overlevingskans van mensen met kanker neemt elk jaar met ongeveer 1% toe. Tweederde van de patiënten die in 2013 de diagnose kanker kregen... was vijf jaar later nog in leven. Dat meer patiënten de ziekte kunnen overleven... komt door betere en snellere diagnoses en behandelingen... De kans op genezing is vooral fors toegenomen bij mensen met borstkanker, prostaatkanker, darmkanker, nierkanker, slokdarmkanker en veel soorten bloed- en lymfklierkanker. Bij maagkanker en blaaskanker is nauwelijks vooruitgang geboekt... als het gaat om het aantal patiënten dat de ziekte overleeft. China maakt zich steeds meer zorgen om het nieuwe variant van het coronavirus... nu het ook in de hoofdstad Peking is vastgesteld. Het totaal aantal ziektegevallen staat inmiddels al bijna 200. De autoriteiten zijn vooral bang dat het virus zich komend weekend verspreidt... als miljoenen Chinezen door het land reizen vanwege het Chinees nieuwjaar. Tot nu toe zijn drie mensen overleden aan het mysterieuze virus. De ongelijkheid tussen arm en rijk neemt wereldwijd nog steeds toe. Dat meldt Oxfam Novib. Volgens de organisatie zijn ruim 2000 miljardairs samen rijker... dan de 4,5 miljard armste mensen die 60 van de wereldbevolking uitmaakt... Oxfam zegt dat de ongelijkheid onder meer toeneemt... omdat de allerrijksten en multinationals minder belasting betalen. De Britse prins Harry zegt dat hij geen andere keuze had... dan een stap terug te doen binnen de koninklijke familie. Harry en zijn vrouw Meghan namen deze beslissing... zodat ze een rustiger leven kunnen leiden. De prins zegt het verdrietig te vinden... dat hij daarom zijn werkzaamheden voor de koninklijke familie moet neerleggen. Het is voor het eerst dat Harry reageert op zijn breuk met het koningshuis.